Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Zo'n 15.000 extra mensen krijgen eerder een prik dan gepland. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die beschermd wonen in een GGZ-instelling... leden van de mobiele eenheid en medewerkers van ambassades en consulaten. Van die laatste groep krijgen ook familieleden sneller een vaccin. Gisteravond werd al bekend dat ook Olympische topsporters eerder gevaccineerd worden. Het gaat vooralsnog om zo'n 200 sporters. Nederland staat in de top 5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Het gaat dan om het verdwijnen van tropisch bos in het buitenland. Bijvoorbeeld om ruimte te maken voor de teelt van soja die naar Nederland wordt geïmporteerd. Het Wereld Natuurfonds wil dat er een Europese wet komt die de ontbossing tegengaat. De andere vier landen in de top 5 zijn Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal toegediende vaccinaties is in de eerste helft van april toegenomen van 3,2 miljoen naar bijna 3,8 miljoen. Niet alleen is er vorige week fors meer gevaccineerd, ook is er een administratieve inhaalslag gemaakt. De AstraZeneca-prikken waren al 10 dagen niet bijgewerkt, terwijl 60-plussers die wel kregen. De komende weken zijn meer bezoekers welkom bij testevenementen. Organisator Field Labs heeft daarvoor goedkeuring gekregen van het kabinet. Bij de grootste evenementen zijn 10.000 mensen welkom. dat zijn de 538 Oranjedag op 24 april in Breda... en het Startschotgala op 1 mei in Lichtenvoorde. Verder staan er nog meer concerten op de planning... en wordt een nachtclub in Amsterdam geopend voor 1000 bezoekers. Ook kunnen er 9 keer 3500 man naar het Eurovisie Songfestival. Wie mee wil doen aan een testevenement moet kort van tevoren een sneltest doen. Het weer. Vannacht is het vrij helder en het kan licht vriezen. Lokaal kan het min 5 worden. Morgen buien met in het binnenland kans op wat hagel of natte sneeuw.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 Zij voelt in haar hart een steek. leuke bloesje. Bloesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Echt een leuke vent. Echt een leuke vent. leuke vent. fantasy in je ogen, ik schrik ervan. Verwoestende woorden rollen uit je mond.